Kasper Meijer met het NOS Journaal. De onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië over het lidmaatschap van de EU... kunnen wat de Europese Commissie betreft starten. In een advies daarover staat dat de twee landen voldoende voortgang hebben gemaakt... met het huiswerk dat ze vorig jaar van Brussel kregen. Wel moet, komt de commissie nog met extra voorwaarden. Zo moet Oekraïne meer doen tegen corruptie en minderheden beter beschermen. De Amerikaanse oud-president Trump is urenlang ondervraagd door de rechter... in een fraudezaak tegen hem en drie van zijn kinderen. Tijdens de zitting botste Trump herhaaldelijk met de rechter. Die dreigde hem zelfs uit de rechtszaal te zetten. Trump is al schuldig bevonden. Deze civiele zaak gaat vooral over de strafbepaling... en staat los van de strafzaken tegen de oud-president. Hij kan hier geen gevangenisstraf krijgen, maar wel hoge boetes. Trump spreekt zelf van een heksenjacht. De grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte bij Rafah is na twee dagen weer open geweest. Persbureau Reuters meldt dat ongeveer 80 mensen met een dubbele nationaliteit de grens over mochten. Ook mochten er 17 gewonden van Gaza naar Egypte. En verder zijn er zeker 25 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza binnengekomen. VN-chef Guterres zei afgelopen dag dat de bescherming van burgers voorop moet staan. Hij zei dat de Gazastrook een kerkhof voor kinderen aan het worden is. In Polen is de huidige premier Morawiecki van de conservatieve PiS-partij aangewezen als kandidaat-premier. Hij mag als eerste proberen een nieuwe regering te vormen. Toch is het maar de vraag of dat gaat lukken. Hoewel PiS bij de verkiezingen half oktober de grootste werd... wordt de partij al door veel andere partijen uitgesloten. Oppositieleider Donald Tusk werd tweede en maakt een grotere kans om een regering te vormen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Komende dag is er een mix van wolken, zon en af en toe een bui.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 to the we race, face my soul Grudge because there's no mercy for Ooh, what can I do? It's all about the family and how we Can I get a witness? Let it unfold. We living our lives, we turn our soul.